Eefje kunnen met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie die leidt naar de daders van de moord in een Amsterdams buurthuis. Op 26 januari kwam daar een 17-jarige stagiair om het leven. De politie gaat ervan uit dat de twee schutters iemand anders wilden ombrengen. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd vanavond een reconstructie van de schietpartij getoond. De Amerikaanse mediareus Time Warner van tv-zenders als CNN en HBO mag fuseren met telecomprovider AT&T. De rechter heeft groen licht gegeven voor de megafusie. Time Warner en AT&T willen samen de concurrentie aangaan met streamingdiensten zoals Netflix. Eerder werd de fusie tegengehouden uit angst voor een monopolie. Maar volgens de federale rechter is het bewijs daarvoor te dun. In het Britse lagerhuis heeft premier May een belangrijke stemming over de brexit gewonnen. Er is tegen een voorstel gestemd waarin stond dat het parlement de regering terug kan sturen naar de onderhandelingstafel als de uitkomst van het brexit-proces de parlementariërs niet bevalt. May is daar valikant op tegen omdat het de Britse onderhandelingspositie in Brussel zou schaden. Ze moest wel een flinke concessie doen. May heeft moeten beloven dat het Britse parlement een belangrijke rol zal spelen in de eindfase van het Brexit-proces. En de Oranje Vrouwen hebben de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije met 1-0 gewonnen. In Heerenveen maakte Lieke Martens in blessuretijd het enige doelpunt. Oranje heeft nu op 4 september in Noorwegen aan een gelijkspel genoeg voor plaatsing voor het WK. Het weer, veel bewolking met hier en daar wat lichte regen. De temperatuur zakt naar een graad of 12. Morgenochtend eerst veel bewolking en lokaal wat regen. Vanuit het westen breekt later de zon door en wordt het 16 tot 20 graden. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur weer. Het gaat dan wel regenen.